Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De Griekse premier Papandreou heeft gezinspeeld op een mogelijk vertrek. In het parlement zei hij dat hij niet hecht aan het plus. Eerder vanavond liep oppositieleider Samaras met zijn fractie kwaad uit het parlement weg. Dat gebeurde nadat hij Papandreou opnieuw had opgeroepen om af te treden. In het parlement werd gedebatteerd over de stabiliteit van de regering... na het veel bekritiseerde idee om een referendum te houden over het Europese reddingsplan... Papandreou lijkt inmiddels bereid af te zien van zo'n referendum. In Europa en Amerika zijn de beurzen gesloten met winst. Het koersverloop werd vooral bepaald door de bekendmaking dat de Griekse premier Papandreou bereid is af te zien van een referendum. De AEX-index in Amsterdam sloot 2,1% hoger en in Frankfurt, Londen en Parijs lagen de winsten tussen 1,1 en 2,8%. De Dow Jones-index sloot 1,8% hoger. De gemeente Amsterdam wil op Koninginnedag grote evenementen weren uit de binnenstad. Burgemeester Van der Laan probeert ermee incidenten te voorkomen. Zo wordt het 538 muziekfeest op het Museumplein verboden en ook het dansfeest op het Rembrandtplein mag daar niet meer worden gehouden. Mogelijke alternatieve locaties zijn het rijterrein, de Arena en Zuid-WTC. Een oplossing voor de kwestie van de weigerambtenaren die geen homostellen willen trouwen is vooruitgeschoven. De regeringspartijen CDA en VVD werden kort geleden verrast door PVV-leider Wilders. Die zei dat hij de weigerambtenaar bij wet wil verbieden. Wilders kreeg de steun van een Kamermeerderheid. Maar de PVV neemt nu de tijd om te schrijven aan een initiatiefwet. De SGP kan zich in die oplossing vinden. PSV en FC Twente zijn ook na de winterstop actief in de Europa League. De Eindhovenaren verzekerden zich van een plek bij de laatste 32 door een gelijkspel tegen Hapoel Tel Aviv. Het werd 3-3. FC Twente won met 3-2 van Odense BK en AZ verspeelde uit bij Austria Wien een 2-0 voorsprong. Het werd uiteindelijk 2-2.